Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie mailt met wie en wie niet? Dat is de grote vraag na de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. Twee verkenners van de VVD en D66 gaan de komende dagen praten met alle fractievoorzitters... om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de partijen zijn. Premier Rutte heeft wel zijn voorkeuren. Daar heb ik wat dingen in mijn hoofd over zitten... maar je weet niet of die partijen dat ook een leuk idee vinden. Eh, die partijen zijn natuurlijk ook allemaal, net zoals de VVD, nog aan het nadenken... over wat zij verstandig vinden, dus ik moet daar niet te veel over zeggen. Ik zeg eigenlijk al heel veel door het CDA te noemen... maar dat heb ik ook al in een campagne campagne gedaan. Zo raar is als ik dat nu intrek. Nee, maar gezien de omvang is ook logisch dat D66 bij komt en het CDA dus. Dat is ook weer logisch, maar dan ga ik nog weer een stap verder. Ik kan het niet ontkennen, dat is logisch. Maar dan moet ik echt stoppen, want eh, ik help het proces niet hiermee. Want er moet dan nog een vierde partij bij om een meerderheid te halen. Over anderhalve week weten we iets meer. Dan komen de verkenners met een verslag van wat er is gezegd. Daarna gaat de nieuwe Tweede Kamer daarover voor het eerst in debat. Er wordt ook nog steeds geteld. Het gaat langzamer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Komt onder meer door de coronaregels. In Utrecht zijn honderden vrijwilligers nog druk aan het tellen. Daar zitten ook studenten tussen. Ik heb net stembus gehad van 508 mensen die er zijn gekomen geweest. En nu zijn we bezig met een stembus van 2000 mensen. Ik vind het vrij bijzonder moet ik zeggen. Zeker omdat, eh, nou ja, je bent niet heel vaak een student aan de mbo. En als je dan in deze tijd en de coronatijd en de verkiezingtijd hier aan mee mag doen, vind ik best wel bijzonder inderdaad. Waarschijnlijk wordt morgen pas de definitie definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld. In een schuur in Vriezenveen in Overijssel zijn 21 volwassen bulldogs en 21 puppies gevonden. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Ze worden verdacht van illegale hondenhandel. Met de honden gaat het goed. De Britten houden de vaart erin met prikken. Ruim de helft van alle volwassenen is daar inmiddels gevaccineerd tegen corona. Van de Britten van 65 jaar en ouder heeft 90% een prik gekregen. En het weer nog. Vanavond wordt het op de meeste plekken droog. Vannacht kan het licht gaan vriezen.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 Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij mijn, al, al mijn klasgenootjes zeggen ze ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 Tell me what's the point in all this talk, talk, talk? We could go day and night, still now. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Volgens de Europese toezichthouder EMA is het AstraZeneca-vaccin veilig. Of er een verband is tussen het vaccin en de opgedoken bloedstollingsklachten... kan nog niet helemaal worden uitgesloten. Maar volgens het EMA wegen de voordelen op tegen de nadelen. Annemarie Jorritsma van de VVD en Kasia Ollongren van D66... hebben net hun verkenningsopdracht ontvangen van Kamervoorzitter Arif. De twee gaan onderzoeken welke partijen een nieuw kabinet kunnen vormen. En forumleider Baudet verwacht dat hij met open armen wordt ontvangen... bij de formatie van een nieuw kabinet, zei hij in reactie op de winst van zijn partij. Forum ging van twee naar acht zetels.